Michel Koenen met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres heeft beloofd dat elke werknemer van de UNRWA... die betrokken is geweest bij de aanval van Hamas... ter verantwoording zal worden geroepen. Hij riep landen ook op om de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen te blijven steunen. En veel landen, waaronder Amerika en Nederland, geven tijdelijk geen geld meer... Guterres is bang dat tienduizenden mannen en vrouwen die voor de organisatie werken nu worden gestraft. ook de chef van de UNRWA deed een soortgelijke oproep. De geheime dienst van Oekraïne heeft fraude ontdekt bij het ministerie van Defensie. Een aantal ambtenaren zou in samenwerking met een wapenleverancier 37 miljoen euro hebben buitgemaakt. Een bestelling van 100.000 mortiergranaten werd niet geleverd, maar wel betaald. Het geld is vervolgens weggesluist naar het buitenland. Het grootste cruiseschip ter wereld, de Icon of the Seas, is begonnen aan de eerste reis. Het schip vertrok uit de haven van Miami kunnen maximaal 10.000 mensen aan boord, inclusief de bemanning. Aan boord zijn onder meer zeven zwembaden, een ijsbaan, een waterpark en ook een indoor waterval. En voor zeven nachten betaal je omgerekend zo'n 1000 euro. De eerste reis is helemaal uitverkocht. En in een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de hulpdiensten is de brand in Los Alceres uit de hand gelopen ruim 600 hectare van het park is verwoest. De brandweer die probeert nu te voorkomen dat het vuur twee nabijgelegen steden bereikt. Het park, een eh, UNESCO-werelderfgoedlocatie, ligt in Patagonië. Deze maand werd daar het temperatuurrecord verbroken. Het was er ruim 42 graden. in twee provincies is vanwege de hitte de noodtoestand van kracht. Het weer in Nederland is nu nog koud, maar het wordt in de loop van de middag 8 graden in het noorden tot lokaal 12 in het zuiden.